Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Indonesië hebben reddingswerkers twaalf lichamen gevonden bij het woensdag verongelukte Russische vliegtuig. Autoriteiten gaan ervan uit dat alle 45 inzittenden zijn omgekomen. Bergingswerk gaat traag vanwege de steile hellingen van de vulkaan waar het toestel tegenaan vloog. Ruim 20 minuten na het opstijgen vroeg de Russische piloot woensdag toestemming om van 3 kilometer te dalen naar een hoogte van 1800 meter. Meteen daarna verdween het toestel van de radar. De Sukhoi Superjet 100 had potentiële kopers voor het toestel aan boord. De eerste nieuwe Russische vliegtuig in ruim 20 jaar is ontworpen om de Russische luchtvaartindustrie nieuw leven in te blazen. Voor de kust van Oman is een Griekse olietanker gekaapt. Het schip met 135.000 ton ruwe olie aan boord voer op de Arabische Zee toen de piraten aan boord kwamen. Hoe het met de bemanning gaat is niet duidelijk. Afgelopen dagen zijn in de Arabische Zee verschillende aanvallen van piraten geweest. Ze vragen tientallen miljoenen euro's voor gekaapte schepen. De Brandwondenstichting roept supermarkten op om barbecueproducten en spiritus in de schappen van elkaar te scheiden. Volgens de stichting staan die producten nu vaak naast elkaar en geeft dat een verkeerd signaal af. Spiritus leidt tot de ergste brandwonden die je kunt krijgen, waarschuwt de stichting. Je moet consumenten niet het idee geven dat het oké is om dat bij de barbecue te gebruiken, zegt de stichting groep Chinese investeerders heeft belangstelling voor de pier van Scheveningen. De Haagse wethouder heeft tijdens een handelsmissie in China een gesprek gehad met de investeerders. De Chinezen zijn een serieuze kandidaat, zegt hij. Binnenkort volgt een tweede gesprek. De pier van Scheveningen staat sinds twee maanden te koop. Hij is sinds 1991 eigendom van de Horika-familie Van der Valk. Vorig jaar brak er brand uit op de pier waarbij een feestzaal helemaal uitbrandde. Het weer vanmiddag is het overwegend bewolkt en breekt vanuit het westen de zon steeds meer door. Maximum temperatuur is al bereikt. Het wordt vanmiddag alleen maar kouder.